uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De hevige storm die al enkele dagen over Griekenland trekt... heeft aan minstens twee mensen het leven gekost. Nog zeker één persoon wordt vermist. Storm Janos trok gisteravond en vannacht over het oosten van Griekenland. Rivieren traden buiten oevers en verschillende dorpen kwamen onder water te staan. De schade aan huizen, wegen, bruggen en gewassen is groot. Eerder leidde de storm al tot veel schade en overlast in het westen van het land... Nu trekt hij ons langzaam naar Kreta. De Russische oppositieleider Navalny zegt dat hij weer kan traplopen... maar dat zijn benen dan nog wel trillen. Er is een duidelijk pad naar herstel, al is het geen kort pad, schrijft hij op Instagram. Navalny ligt in Berlijn in het ziekenhuis... na zijn vergiftiging vorige maand met het zenuwgif Novichok. Volgens een team is dat gebeurd in een hotel door water uit een flesje. De nieuwe coronamaatregelen zijn in de Randstad niet goed te handhaven, zegt de Bond van Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Vanaf morgenavond moeten cafés in het westen om 1 uur dicht en mogen er op bijeenkomsten maar 50 mensen zijn. In sommige regio's gelden aanvullende maatregelen. Volgens de BOA-bond gaan die verschillen tussen de regio's niet werken. Vanaf november kunnen er sneltesten worden ingezet in de strijd tegen corona. Dat schrijft minister De Jong aan de Tweede Kamer. Bij de nu gebruikte PCR-testen duurt het 1 tot 2 dagen voordat er een uitslag is. Het RIVM onderzoekt vijf zogeheten antigeentesten. Die zijn minder betrouwbaar, maar geven sneller een uitslag. Volgens de jongen kunnen ze een goede aanvulling vormen. Mensen zouden dan eerst een antigeentest krijgen en alleen als die positief is een PCR-test. Het weer. Het blijft overal droog. Er is wat sluierbewolking. In het noorden wordt het 19 graden.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 Manger le truc, je sens les pipots. Rien n'est comme moi. Oh, tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia, tu ne sauras plus rien du moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer, t'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la qui va mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. les pipos. Ouais, ils m'ont du radio op pole position.